Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Verenigde Staten hebben een nieuwe president sinds gisteren. Donald Trump is meteen aan de bak gegaan. Hij tekende allemaal decreten. Dat zijn beslissingen die hij zelf kan nemen, zegt correspondent Sjoerd en Daas. De pennen waarmee hij die decreten ondertekende... Uh, gooide hij in het publiek. Heel veel theater dus, maar zoals gezegd ook veel eh, substantie. Wel eh, terugtrekking dus uit het klimaatakkoord van Parijs. Terugtrekking ook uit de Wereldgezondheidsorganisatie. de noodtoestand aan de grens. Noodtoestand waar het gaat om energie. Ja, alles eigenlijk om hem meer mogelijkheden te geven om snel eh, en daadkrachtig actie te ondernemen. Ook verleende hij gratie aan vrijwel alle verdachten van de kapitoolbestorming vier jaar geleden. Verder bepaalde hij dat een Amerikaans verbod op TikTok voorlopig niet wordt gehandhaafd. En hij zei dat er importtarieven van 25% komen op dingen uit Canada en Mexico. Een man die zondag dood werd gevonden op een parkeerplaats in Valkenburg bij Leiden... is waarschijnlijk met opzet aangereden. Het slachtoffer is een man van 36 uit Noordwijkerhout. Hij overleed ter plekke. Er zijn drie verdachten opgepakt. Ongeveer de helft van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar... vindt de eigen mentale gezondheid niet goed. Dat staat in een onderzoek van de GGD en het RIVM. Jongeren ervaren vaak prestatiedruk en stress. Het speelt vooral bij mensen tussen de 21 en 25. en over mentale gezondheid gesproken. Een bijzondere actie gisteren van een Amsterdamse breakdancer... om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. Jeroen liep een kilometer op zijn handen en legt zelf even uit waarom. Nou, het gaat er vooral om dat als je het gevoel hebt dat je wereld op zijn kop staat, dat het belangrijk is. Dat ook als het heel zwaar is, dat je nog steeds kleine stapjes vooruit kunt zetten. In zijn werk als breakdancer komt hij veel jongeren tegen die last hebben van psychische klachten. De ene kilometer van gisteren is trouwens nog maar het begin voor Jeroen. In maart hoopt hij 7,5 kilometer te lopen. En het weer nog opnieuw een grijze dag met kans op motregen of wat sneeuw. Let op, want vooral vanochtend kan het glad worden. Vanmiddag loopt de temperatuur iets op. Het wordt max 2 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad staat file tussen Abbekerk en Hoorn 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging.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 That body looks kinda deadly. Just slide on over and let me see some more. on fire. I just got to know. Does that body travel home? Oh, do not you bring it over here, baby? You look good to go home.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 Donald Trump is na zijn inauguratie als president meteen aan de slag gegaan. Zo stapt de VS opnieuw uit het klimaatakkoord van Parijs... en ook wil Amerika zich terugtrekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie. Ongeveer de helft van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar vindt de eigen mentale gezondheid niet goed. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD en het RIVM. Jongeren zijn zich de afgelopen jaren wel iets minder eenzaam gaan voelen. De Australische premier Albanese heeft alle deelstaatpremiers met spoed bij elkaar geroepen... nadat in Sydney een kinderdagverblijf in brand is gestoken... en er antisemitische leuzen op de muren werden gekookt. Het is de zoveelste antisemitische aanval in Australië in de afgelopen maanden. Het weer, grijs en wat motregen. Vanmiddag hier en daar opklaringen en het wordt 2 tot 6 graden. Together at the end of the day, we all say.